Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal gratis wordt, dat zegt het genootschap van abortusartsen. Sommige vrouwen zouden om financiële redenen geen anticonceptiemiddelen gebruiken. De artsen noemen het vreemd dat abortus voor vrouwen gratis is en anticonceptie niet. Sinds 2011 valt de vergoeding van anticonceptiemiddelen niet meer onder de basisverzekering, behalve voor vrouwen onder de 21. Minister Schippers ziet geen reden voor aanpassingen... omdat het aantal abortussen al jaren licht daalt. De politie in Tilburg is op zoek naar degene die na de dodelijke aanrijding donderdag het kenteken riep van de betrokken auto. Een echtpaar uit Rijen werd aangereden en overleed ter plekke. De automobilist reed na het ongeluk door. Een getuige riep het kenteken van de auto hardop op straat... zodat omstanders daarmee de politie konden waarschuwen. Daarna werden twee verdachten opgepakt. De politie hoopt dat de kentekenroeper kan vertellen wie er achter het stuur zat en hoe hard hij reed. In Marokko is woede ontstaan na de dood van een visverkoper uit de havenstad Al-Usaima. Honderden mensen gingen vandaag de straat op in de stad om te protesteren tegen de lokale autoriteiten. Die zijn volgens de demonstranten verantwoordelijk voor de dood van de 31-jarige verkoper. Hij werd geplet in een vuilniswagen. De man was daarin gesprongen omdat hij zijn vis eruit wilde halen die de autoriteiten in beslag hadden genomen. Het zou gaan om zwaardvis en in Marokko is het verboden om die vis te vangen. In de Eredivisie heeft Willem 2 met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Het is voor het eerst dat dit jaar dat de club uit Tilburg een thuiswedstrijd wint. De wedstrijden Vitesse PSV, Heracles Sparta en Ajax Excelsior zijn nog bezig. Het weer vanavond en vannacht blijft het rustig en er kan hier en daar wat mist ontstaan. Morgen lost de mist op en schijnt de zon geregeld. In het noordoosten kan wat regen vallen. Het wordt een graad of 15.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 En vanavond natuurlijk eh, onder andere in de rijen Martin Garrix. En natuurlijk zijn er nog eens eh, bij de Amsterdam Arena, de Ziggo Dome en Heineken Music allemaal grote feestjes. Dus vandaag een beetje een aangepaste uitzending. De eerste twee uurtjes doen we het met DJ Mouse met zijn Global House 5. Straks een derde uurtje Gaan DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. In de mix natuurlijk vanavond gewoon drie uur lang het beste van de clubs in de mix. Om je een beetje het idee te geven dat ook een beetje aandacht beschenken aan uh, Amsterdam Dance Event.